De meeste alcoholverslaafden zijn tussen de 40 en 54 jaar, maar het aantal 55-plussers neemt de laatste jaren sterk toe. Zo blijkt uit cijfers over de hulpverlening in de laatste tien jaar. De helft van de mensen die hulp zoeken is aan de drank. Daarna komen de heroïnegebruikers. Hun, aandeel, hun aantal daalt gestaag. Er komen weinig nieuwe gebruikers bij. Op nummer 3 staan de cocaïneverslaafden, maar die worden in aantal bijna ingehaald door mensen die problemen hebben met het gebruik van cannabis. Ook hun aantal is in tien jaar tijd verdubbeld. De dekkingsgraad van een aantal grote pensioenfondsen is de afgelopen maand flink gedaald door de historisch lage rente. Het ABP zakte bijvoorbeeld naar 88 procent, zorg en welzijn ging naar 94 procent. De dekkingsgraad behoort volgens de Nederlandse norm op minstens 105 te liggen. De grote pensioenfondsen benadrukken in pagina grote advertenties dat geen land ter wereld zoveel gespaard heeft voor het pensioen als Nederland. Het enige risico dat u loopt is dat uw pensioen iets lager kan zijn als het slecht gaat met de economie, zo staat in de advertentie. Veel fondsen zijn op dit moment rijker dan ooit, maar de Nederlandse normen voor de dekkingsgraad is gekoppeld aan de rente. Als die extreem laag is, daalt de dekkingsgraad, ook al heb je nog zoveel geld in kas. De politie is een campagne begonnen om automobilisten te wijzen op de risico's van het bedienen van allerlei elektronische apparatuur tijdens het rijden. Bij controles wordt de komende vier weken extra streng gelet op het gebruik van navigatieapparatuur, telefoons en andere elektronische apparaten in het verkeer. De campagne heet Afleiding in het verkeer. De politie heeft geen exacte cijfers van de gevolgen door afleiding, maar vermoed wordt dat het jaarlijks tientallen levens kost en dat honderden mensen gewond raken. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Plaatselijk ook wat buien. Het wordt zo'n 20 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe... en volgt er vooral in het noorden lichte regen. Dit was het NOS Journaal.